Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zitten nog altijd 16 Feyenoord-fans vast. Door heel het centrum van Rotterdam stonden gisteravond grote schermen... om de Conference League finale te kijken. Maar Feyenoord verloor en dus was het na afloop onrustig in het centrum. Wat doe je hier? Feyenoord, waarom ga je erachteraan? Ja, ik vind het leuk te zien. Vet, te kijken. Maar ze willen dat je weggaat. Ik ben, nogal met, dus uh, gewoon kijken joh. Leuk joh. Oh, moeten je weer gaan rennen? Ga rennen, hé. Ja, trouwens. Een bus en een tram raakten beschadigd. Ook werden een aantal bankjes, winkelruiten en standbeelden gesloopt. Meer dan 70 mensen werden opgepakt. Een deel daarvan zit dus nog vast. Op de A1 bij Beekbergen is een voetganger om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde even na 12 uur in oostelijke richting. Een vrachtwagenchauffeur kon de voetganger niet meer ontwijken, meldt de Omroep Gelderland. Het is onduidelijk wat het slachtoffer op de snelweg deed. Mensen met een beperking zijn extra de dupe van kapotte liften op NS-stations... vertellen meerdere organisaties aan RTL Nieuws. Kapotte liften zijn soms wekenlang buiten gebruik... komt doordat het moeilijk is om aan verschillende onderdelen te komen. In sommige gevallen staat de lift zelfs maanden stil. En het is geen feest voor ouderen in verpleeghuizen op Curaçao. Die hebben zulke grote geldproblemen dat ze ouderen hun maaltijden moeten delen... om te zorgen dat iedereen te eten heeft correspondent Dick Draaier. Echte actie blijft vooralsnog uit. Een overheid zonder geld is een, een, eh, een lamgeslagen overheid. De Curaçaose regering staat door de coronacrisis met de rug tegen de muur. Is afhankelijk, compleet afhankelijk van Nederland voor wat betreft hun inkomen. En daar leiden dus ook de verpleeghuizen onder. Om toch nog aan geld te komen zijn sommige verpleegkundigen maar op straat gaan collecteren of een crowdfundactie gestart. Het weer, het is lekker zonnig dagje. Het blijft zo goed als droog, 17 tot 21 graden. Maar door de wind voelt het wel een stuk kouder verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd behoorlijk wat vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij Uitgeest heeft een bestelbus in brand gestaan. Door de opruimwerkzaamheden is de weg daar nog altijd helemaal dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de af- en oprit. Hou wel rekening met een half uur vertraging vanaf Beverwijk. Ook vielen op de N307 vanuit Enkhuizen naar Lelystad...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 Hey, man, what your mama gonna say? You finally let your body like this guy. Does anyone wanna go in the garden? Does anyone wanna go dance on the roof? Does anyone wanna go in the garden? Does anyone wanna go on the roof? Does anyone wanna go in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? On the time, sequence even now. Climb those stairs, do that ballroom in the air. Get to poppin'. Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? anyone wanna go waltzing in the dark again? Does anyone wanna go dance up on the roof? Coming up, bring it on.